Ik denk dat veel mensen het lastig vinden omdat het in een school is... en dat ze het uh, beetje op een privélocatie willen doen. Ik denk dat het daaraan ligt. Maar jij vindt het wel belangrijk? De jeugd is eh, belangrijk, ook in de overheid. En dat eh, onze stem moet delen, vind ik belangrijk. Ja, stemmen niet alleen studenten, ze helpen ook mee. Doet Roos nu voor de derde keer. Ik vind het heel belangrijk om op deze manier iets bij te dragen aan de democratie. Ja, ik denk dat dat iets heel, eh, heel bijzonders en iets heel moois is. Eh, dus op deze manier draag ik graag ook daaraan bij. Wie wil kan nog tot 9 uur vanavond stemmen. Nou, ook in de speciale Nederlandse gemeenten Saba, Sint Eustatius en Bonaire kan worden gestemd. Sinds een half uurtje zijn de stembureaus daar open. Het is maar de vraag of het er storm gaat lopen. Vorige keer bracht maar iets meer dan 1 op de 5 kiezers een stem uit. En daarom gaat Arthur op Bonaire van deur tot deur om mensen aan te sporen te stemmen. We maken ook deel uit van Nederland. We zijn een bijzondere gemeente. En eh, wij hebben veel hulp van Nederland nodig. En er zijn bepaalde taken van Bonaire die wordt door Nederland gedaan. Dus wij moeten ook duidelijk zeggen van... kijk, we zijn er blij mee of we willen dat uitbreiden. En dan moet je je stem laten horen. En dan kun je dan iets, iets vertellen. In totaal mogen zo'n 20.000 mensen op Saba, Sint-Eustatius en Bonaire stemmen. China heeft honderden moskeeën gesloten in het noorden van het land... waar veel moslims wonen, zegt Human Rights Watch... De gebouwen worden gesloopt of de islamitische kenmerken zoals koepels en minaretten worden eraf gehaald. Niet oké, vindt de Mensenrechtenorganisatie. Het gaat in tegen het recht op vrijheid van godsdienst. En een dikke boete voor de Rabobank. Die moet bijna 27 miljoen euro betalen... omdat ze geheime afspraken maakten met Deutsche Bank. Dat mag niet, zegt de Europese Commissie. De Rabobank is teleurgesteld dat ze een straf krijgen... omdat ze de hele tijd hebben meegewerkt aan het onderzoek. Deutsche Bank krijgt geen boete... omdat die de boel opbiechten aan Europa. Het weer fris, op veel plekken behoorlijk grijs. In het zuiden en zuidoosten nog op meeste kans op wat zonnestralen. En het is max 9 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Welkom terug voor het tweede uur lunchroom op ZFM. Eh, koffie koffieinloop in de blauwe tram. Naast de koffie vindt u bij ons de inloop de warmte en de gezelligheid van buurtbewoners. Wees welkom. Kom gezellig eens langs en voel u thuis. De kosten bedragen 2 euro. Maar wat krijgt u daarvoor? Twee kopjes koffie en wat lekkers. Komt u voor de eerste keer, dan kunt u gratis aanschuiven. Elke woensdag van 10 tot 12 uur. Een locatie, de Blauwe Tram. In Zandvoort het centrum.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 Aanmelden of vragen naar Marieke Beerthuis. En dat kan u doen bij pluspunt 5740330 5740330. En het is 29 november, 6, 13 en 20 december van 10 tot 12 uur s middags. En de locatie, pluspunt, Zandvoort Noord. En ik ga door met, even kijken wat ik op de...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 Praise for the sweet. Mine is the sun Four Tops is een Amerikaanse muziekgroep van vier rhythm- en blueszangers... die succesvol waren in de jaren 60, 70 en 80 van de 20e eeuw. Tijdens het succesvolste gedeelte van hun carrière... maakten ze deel uit van de in Detroit gevestigde platenmaatschappij Motown. De Four Tops kennen elkaar al sinds de middelbare school. Daar was het ook zo dat ze met elkaar begonnen te zingen. Ze begonnen onder de naam The Four Ames in 1956 kregen ze een contract aangeboden bij Chess Records. Om verwarring te voorkomen met de Ames Brothers... kozen ze ervoor hun groepsnaam te wijzigen in de Tops. Ik weet zeker dat ik iemand hier heel blij mee maak. De Tops met Reach Out, I'll Be There. take my man, but you don't know what he means to me, Joe.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 aankomst op het Flemingplein met daarna in pluspunt een heuse Sintfestijn. Een liedje, een dansje speciaal voor de Sint... met wat lekkers en veel gezelligheid. Daar waar jong en oud allemaal elkaar verbindt. Vrijdag 1 december van kwart over drie tot kwart voor vijf. De locatie Flemingplein Zandvoort Noord. De ABBA, Don't Shut Me Down. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. is why I am here now. Toneelvereniging Wim Hilderink bestaat dit jaar 75 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met een absolute klassieker. De toneelversie van de wereldberoemde tv-serie Allo Allo. In het café van René Artois lijkt er alles pijs en vree. In werkelijkheid is het café echter een bolwerk van de Franse resistance een, lustuur voor, een lustoord voor de Duitsers... en de schouwplaats voor de onschatbare schilderij van de gevallen Madonna. De sluwe streken van Hervik en meermaals onverwacht bezoek... weet je dat je op het puntje van je stoel zult zitten... tijdens deze hilarische voorstelling. De voorstellingen zijn op vrijdag 15 december om kwart over acht... zaterdagmiddag 16 december om 2 uur... en zaterdagavond om 16 december om kwart over acht online reserveren voor kaarten à 10 euro per stuk... vanaf 19 november via www.toneelhilderink.nl Paul McCartney, Mul of King Tire. Mull of Kintyre My desire is always to be on all of kin time. Far have I traveled, and much have I seen. Dark distant mountains with valleys of green. deserts. The sun sets on fire as he carries me home to the Molokin time. Molokin time, oh mist rolling in from the sea. My desire wakker worden in de middag? Ja. Dat kan. De ademhaling stuurt de beweging waar je wakker van wordt. Door een serie van 24 bewegings- en ademhalingsoefeningen... maak je elke spier in je lichaam wakker. Je krijgt extra energie. Wordt er gelukkig en alert van. Reek, van 10 lezen, lessen en een gratis proefles op 7 december. De deelname is 3 euro per keer, inclusief koffie of thee. En aanmelden kan via de balie 3040700. 3040700. En het start 14 december van half 2 tot half 3. Locatie, de blauwe tram, Zandvoort Centrum. Marco Borsato en Matt Siemens, breng me naar het water. de vroegte van de morgen sprak je zachtjes mijn naam. En ik wist dat je me zeggen zou dat het tijd was om te gaan. Je zei, schat, maak je geen zorgen. Ik zal altijd bij je zijn. En ik wist dat je de waarheid sprak. Door hoe je keek naar mij. Toen je zei, toen je zei. Ik ben klaar om op reis te gaan. Aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen voor alles wat er komen gaat. is laat, ben klaar om op reis te gaan alles wel gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag. Ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer. En leg me neer. It was early in the evening. She gave all that she could give. And I felt her leaving me. But I learned how to live when she said, when she said, I'm ready to close my eyes, steady and hold tight. I'm gonna be crossing over to heaven in the great divide. And I ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag, ik vraag je te gaan. Aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen. Voor alles wat er komen gaat, is laat.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 En die is geboren in 1979 en die wordt dus vandaag 44 jaar. Scott James Timothy Robinson is een Britse zanger, zoals ik al zei. En hij is een van de vijf leden van de boyband Five. Five is een Britse boyband opgericht in 1997. Ze hadden eind jaren 90 en in het begin van de nieuwe millennium 10 hits. Hun succes beperkte zich vooral tot Europa en Australië. Kenmerkend voor Robinson was zijn stekelhaartjes. In de clip Cut Feeling, waarin zij met z'n allen in een zwembad duiken... zie je Robinson heel voorzichtig doen, vanwege zijn haar. In een interview zei hij ooit eens dat iedere ochtend zeker een half uur voor de spiegel stond. Nou, ik heb daar geen last van. Scott Robertson met zijn boyband When the Lights Go Out. Ja, wanneer het licht uitgaat. what? To be so unkind. The only one thing on my mind is just kicking it. I lay it down, girl, I wanna knock your socks off, knock your block off, girl, I'm down for whatever. There are a few things that's forever. Like you in my life, girl, it's all that I need to get by. Time to break it down, cause you're making me high. Uh. Op de Nationale Dag van de Ondernemer werd in de, in de haven van Zandvoort... de Zandvoortse Ondernemer van het jaar gekozen. Het thema van de ondernemersavond, het heette geen gala meer... was de meest gastvrije ondernemer. Dit thema was ook van toepassing op de verkiezing... die gewonnen werd door Philixenia Grieks Cuisine. De Griekse restaurant had concurrentie van negen andere ondernemers. De jaren hiervoor werd gekozen uit drie categorieën horeca, retail en overige. En duidelijk was dat het thema van dit jaar... meest gasvrije onderneming al snel bij de horeca uitkwam. De familie Kortias Bampatsias en zijn vrouw en kinderen waren zeer vereerd met deze prijs. Bij Philoxenia was letterlijk gasvrijheid betekend... zit gasvrijheid in de genen. Kostas wilde vooral kwijt dat hij deze prijs graag opdraagt... aan alle gasvrije ondernemers van Zandvoort. Milo, The Kingdom. Where I'm from there are no mountains And time is standing still Where I'm from there's barely space left Still they're running up a hill Where I'm from they don't like changes Even if alarm bells ring Where I'm from they have a princess Where I'm from they have a king from, they don't like dreamers. They're told to shut their mouth. Where I'm from, they're divided between the north and the south. Where I'm from, it's like a long night that never turns to day. Where I'm from, the kingdom's trembling. Where I'm from, they've lost the way. singing disaster, everything goes wrong. Where I'm from, I still remember. So I will sing it every day. That this kingdom's still my kingdom. It's encoded in my DNA. Ook bij Pluspunt kun je nu lijndansen. Onder begeleiding van een docent leer je de basispassen en gaat het uitbreiden met allerlei mogelijke variaties. De deelname is 5 euro per les, inclusief koffie, thee. En je hebt ook nog een gratis proefles. Aanmelden kan via 5740330. 5740330. En het begint vrijdag 12 januari tot en met 16 februari. Van half 12 tot half 1.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 En dat is heel belangrijk. Op welke partij u ook stemt, het is belangrijk dat u gaat stemmen. Ik wens u een heel fijn week, mooi weer en graag tot volgende week woensdag. Oké, tot ziens. En mijn collega zegt, doei!